uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de economische crisis zijn er vorig jaar meer mensen uit de grote stad vertrokken. Volgens het CBS vertrekken veel mensen weer naar kleinere gemeenten, nu de huizenmarkt weer op gang komt. Er vertrokken vooral veel mensen uit Amsterdam, maar ook inwoners van Utrecht en Den Haag verhelden de stad voor hun plaats in de buurt. De cijfers gaan alleen over mensen die al in Nederland woonden. Het dodental van de orkaan Winston, die dit weekend over Fiji raasde, is opgelopen naar 18. De meeste mensen kwamen om door huizen die zijn ingestort of rondvliegend puin. Op veel plekken is de stroom uitgevallen en er is een gebrek aan schoon drinkwater. De regering van Fiji heeft voor een maand lang de noodtoestand afgekondigd om snel te kunnen optreden. De zet vanaf vandaag spitsbussen in tussen Castricum en Amsterdam-Sloterdijk om de drukte in de trein te verminderen. Treinreizigers kunnen daarmee kiezen tussen een drukke trein of een zitplek in de bus, maar die doet er wel bijna een uur langer over. De busrit is wel goedkoper, een ritje kost 1 euro en reizigers krijgen een consumptiebon. De proef duurt nog tot 1 mei. Minister Ploemen wil nieuwe afspraken maken over het inzetten van geld voor noodhulp. Volgens haar kan dat efficiënter. Zo wil Ploemen minder regels voor hulporganisaties, zodat die zelf kunnen bepalen waar het geld naartoe gaat. In ruil daarvoor vraagt ze meer transparantie van de organisaties. Volgende week overlegt Ploemen met betrokken partijen. De fractievoorzitter van de VVD in het Limburgse Maasgouw heeft de wet openbaarheid van bestuur misbruikt om er financieel beter van te worden. Dat blijkt volgens de Limburgse nieuwssite 1 Limburg uit uitspraken van de Raad van State. De man zou bij zo'n 160 gemeenten stukken hebben opgevraagd. De VVD-fractievoorzitter zou niet uit zijn op de stukken, maar op de vergoeding die hij kreeg als gemeenten niet op tijd waren. Het weer nog bewolkt en vooral in het noorden regen. Overdag trekt de regen langzaam weg naar het zuiden. Vanmiddag kan in het noordwesten de zon even schijnen. Bij een matige wind wordt het dan 7 of 8 graden. Dit was het NOS.